Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Oostenrijk is een terroristische aanslag vereideld. Drie concerten van Taylor Swift werden afgelast... omdat twee mannen van plan waren daarbij een aanslag te plegen. Een van hen was volgens de Oostenrijkse politie... aangesloten bij terreurgroep IS. Ze werden gisteren aangehouden. Volgens bondskanselier Neehammer is daarmee een tragedie voorkomen... De Amerikaanse zangeres zou de komende dagen optredens geven in Wenen. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving in het AD. De prinses heeft ambtenaren volgens de krant onbehoorlijk bejegend. Het ministerie erkent dat tijdens de samenwerking de emoties wel eens zijn opgelopen... en dat een aantal collega's daar melding van heeft gedaan. Laurentien werkt samen met het ministerie voor de Stichting Gelijkwaardig Herstel... voor ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire... De stichting noemt de meldingen lasterlijke beschuldigingen. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Reddingswerkers hadden contact met haar en konden de vrouw water geven. Bij de instorting kwamen dinsdag een man en een vrouw om het leven. Veertien anderen kwamen vast te zitten. Het is nog niet bekend hoe het zo mis kon gaan bij het hotel in Duitsland.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 Thank you. Ja Honeymooners at last alone, feeling far above just wanna make you sweat.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 Just wanna make you sweat. darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing.